Mark Visser met het NOS-journaal. Staatsijn heeft meer tijd nodig voor zijn herstelplan voor het PGB-stelsel. Eerder beloofde hij dat hij de problemen na de zomer zou hebben opgelost. En nu schrijft hij dat het zijn ambitie is om het systeem op 1 januari te stabiliseren. Van Rijn noemt de aanpassing van het stelsel een kritisch proces... waarbij herstelacties op elkaar kunnen inwerken. Daarnaast hebben de gemeenten nog niet alle PGB-aanvragen opnieuw bekeken. Van Rijn wil deze zomer met de gemeente afspraken maken... zodat op 1 januari duidelijk is of iedereen die een pgb ontvangt... daar nog recht op heeft. Het Amerikaanse tv-station NBC heeft de banden verbroken met vastgoedmagnaat Donald Trump. Aanleiding zijn zijn negatieve uitspraken over Mexicaanse immigranten. NBC zal niet langer de Miss USA en Miss Universe verkiezingen uitzenden die Trump samen met anderen organiseert. Eerder deze maand stelde Trump zich kandidaat voor de Republikeinen in de strijd om het presidentschap. In een toespraak zei hij dat Mexicanen alleen maar slechte zaken als drugs en misdaad de VS binnenbrengen. In een reactie laat Trump weten dat hij overweegt om NBC voor de rechter te slepen. Michael van Praag zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor het FIFA-voorzitterschap. In NOS Langs de Lijn zei hij dat de belangrijkste positie in de voetballerij aan anderen overlaat. Van Praag werd gisteren tijdens een vergadering van de Europese voetbalbond UEFA benoemd tot vicevoorzitter. Van Praag is al sinds 2009 bestuurslid bij de Europese voetbalbond. Het weer heldere nacht en het is afgekoeld naar een graad of 13. Dan morgen overdag volop zon, 23 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Woensdag nog iets warmer met temperaturen tussen de 27 en 33 graden.